Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Oekraïne kan na maanden weer rekenen op extra steun uit de EU. Europese landen zijn het eens geworden over een pakket van 5 miljard euro. Het Oekraïense leger heeft een dringend tekort aan wapens en munitie... en de Russen winnen langzaam maar zeker terrein. Omdat de militaire steun vanuit de VS stilstaat... is de hulp vanuit Brussel zeer welkom, zegt Oekraïne. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken zegt dat er een sterk voorstel voor een staakt het vuren op tafel ligt in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar de vraag is of Hamas dat voorstel accepteert, zei Blinken erbij. In een Israëlische krant zegt een Arabische diplomaat dat Qatar dreigt met uitzetting van Hamas-leiders, tenzij Hamas zich flexibeler gaat opstellen in de onderhandelingen. Het Hoogreemraadschap Hollands Noorderkwartier doet onderzoek naar de herkomst van een landbouwgif... dat is aangetroffen in oppervlaktewater in het noorden van Noord-Holland. Het, het, aangetroffen middel, dinoterp, is sinds 1998 verboden. Het Hoogheemraadschap bevestigt dat metingen laten zien dat op meerdere plaatsen in Noord-Holland dinoterp is gevonden. Een milieuorganisatie stelde eerder dat de hoge concentraties dinoterp waarschijnlijk het gevolg zijn van illegaal gebruik in de bloementeelt. Cabaretier Hans Theeuwen zegt dat hij zijn luchtdrukpistool weer mag ophalen bij de Amsterdamse politie. Gisteren kwamen agenten de luchtbuks in beslag nemen bij Theeuwen thuis. Dat gebeurde na een melding dat er in een persiflagefilmpje van hem een wapen te zien was. Volgens de politie overtrad hij daarmee de wapenwet. Theeuwen zegt nu dat hij de bugs niet terug hoeft... en dat de politie hem aan burgemeester Halsema mag geven... als herinnering aan het gejoel en antisemitisch gescheld van demonstranten... bij de opening van Holocaustmuseum in de stad.